Goedenavond, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Meer versoepelingen zitten er waarschijnlijk nog niet in, dat zegt premier Rutte tegen de Tweede Kamer. Eerder vanavond ging het kabinet na kritiek van Kamerleden overstag. De bibliotheken gaan volgende week ook weer open. Dat zou eerst niet gebeuren. Maar meer rek zit er nu echt niet in, zegt Rutte. Het is echt niet verstandig om daar de culturele instellingen hier nu ook aan toe te voegen. Ook hier geldt dat ik heel goed kan voorstellen, zoals net de heer Wilders zei... sportscholen en restaurants, dat er een parallel is. Maar het is wel de optelsom van het aantal bewegingen. Dat geldt hier ook hier. Eh, het binnen openstellen van culturele instellingen is nu voorzien in stap 3. Maar in stap 2 vind ik dat niet verstandig om dat nu te stapelen. Omdat we echt al een hoop doen nu weer. Verschillende partijen hebben kritiek op de versoepelingsplannen. De PVV vraagt zich af waarom sportscholen wel open mogen... maar er geen gasten in een restaurant mogen zitten. De politie in Wernhout in Brabant doet onderzoek op een bungalowpark. Vanavond werd daar het lichaam van een pasgeboren babytje gevonden. Deze bewoonster is zich kapot geschrokken. Ja, ik vind echt te erg om voor woorden, ja. U bent echt eh, flink geschrokken? Ja, ja, zijn we allemaal hier wel, denk ik, op het park. Het kindje werd gevonden in een vuilniszak die naast een prullenbak lag. Het RIVM heeft ontdekt welke stoffen er afgelopen weekend voor problemen zorgden in Lelystad. Honderden bewoners werden toen geëvacueerd nadat ze een gekke chemische lucht roken. Dat was niet helemaal onterecht, want de stank kwam van twee brandbare goedjes in het riool, benzine en propeen. En jongeren in Rotterdam moeten oppassen voor criminelen die van alles beloven. Volgens de politie proberen die criminelen om scholieren en studenten allerlei klusjes te laten opknappen, zegt agenten Johanne. We weten dat eh, criminelen best wel geraffineerd zijn om, eh, om jongeren te, te ronselen hier echt voor. Dus eh, ze staan bijvoorbeeld echt voor mbo-scholen. Mbo-scholieren zijn een gewilde doelgroep van, ehm, van ronselaars. Ja, dat zijn vaak kleine dingen. Even je bankpas uitlenen of een rekening openen en daar 50 euro voor krijgen. Het lijkt te mooi om waar te zijn en dat is het ook waarschuwt ze, want je bent hartstikke strafbaar. Het weer nog. Op veel plekken blijft het vannacht droog. Morgen begint de dag zonnig, maar later zijn er wel weer buien. Mogelijk ook wat onweer. Het wordt dan zo'n 17 graden. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM.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 Street, me said the road could contagious. Straight fire where we blaze like great must. Oh, girl, get insane with us. Fly high to the sky, i me living damn night I can't see you see me girl And you know say so you're in my visual I give me the most energy if you get physical Why you want me, me want you too Make me know how far you want to go ZFM.